een paar duizend ambtenaren extra aanstelde. Dat kost het land nog eens bijna 7 miljoen euro per maand aan salarissen. Toch Santokki spreekt van financieel mismanagement. Hij noemde de werkwijze van zijn voorganger onethisch en onbehoorlijk... en heel erg erg voor het Surinaamse volk. Veel winkeliers hebben hun omzet flink zien stijgen met gemiddeld 5,9 procent, meldt het CBS. Vooral bouwmarkten, meubelwinkels en supermarkten deden in de coronamaanden goede zaken. Door het zelfzaken verkochten zelfs 26 procent meer dan een jaar eerder. Schoenen en kleding werden juist 25 tot 30 procent minder verkocht. Webwinkels zagen in het tweede kwartaal een omzetstijging van gemiddeld 55 procent. De boetes voor Australiërs die zich niet aan de coronaregels houden... kunnen oplopen tot 3000 euro. Premier Andrews van de deelstaat Victoria waarschuwt dat het leger controleert... of iedereen zich aan de avondklok en de thuisquarantaine houdt. In Victoria steekt het virus weer de kop op... doordat veel mensen zich niet aan de regels houden. Voormalig coronapatiënten krijgen na hun ziekte vaak te maken met psychische klachten... zoals posttraumatische stress, angst, slapeloosheid en depressie. Dat zeggen Italiaanse wetenschappers die 400 patiënten onderzochten... een maand nadat ze in het ziekenhuis hadden gelegen. Meer dan de helft had een stoornis. De onderzoekers denken dat de klachten onder meer worden veroorzaakt... door een reactie van het immuunsysteem. Het weer nog vrij zonnig met stapelwolken. In het noordoosten kans op een buitje en het wordt 19 tot 23 graden.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 buren, tanden, een buren, Weinig zon, weinig zon en veel behang. morgen. Oh. Smiddag, s'avonds, maar vooral s'nachts. Vooral s'nachts. Stel dat ik er Somos novios pasamos ganas. Baila, baila, baila, ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila, tengo que besarte antes que se acabe. No me sale de tu traje, no trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene Baila Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. would never deny. Well, the light of deep red, let me see what I don't get. The light of deep red, let me see what I don't. Passing through the heat. Come on, come on, and pass through the heat.